van 3 uur. moet met het RWS Journaal. De politie heeft gisteravond laat het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp doorzocht. Op zoek naar leden van rivaliserende motoclubs die bij het hotel met elkaar op de vuist waren gegaan. Bij de doorzoeking is een onbekend aantal mensen opgepakt. Eerder op de avond werden al 20 bendeleden aangehouden. Bij het hotel gingen tientallen motoclubleden met elkaar op de vuist. Ze zouden van de Hells Angels en de Mongols zijn. Hotelgasten sloegen op de vlucht. Er zou ook zijn geschoten. Buiten het hotel zijn lege kogelhulzen gevonden. Initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum Thierry Baudet wil premier Rutte adviseren over aanpassingen van het associatieverdrag met Oekraïne. Dat verdrag werd weggestemd in het referendum. Baudet zei in tv-programma Pauw dat hij samen met anderen uit het nee-kamp een manifest gaat opstellen. Waarin staat welke aanpassingen van het verdrag Rutte zou moeten afdwingen in Brussel. Winnie Mandela heeft geen recht op bezittingen van haar overleden ex-man Nelson Mandela. Dat heeft een rechter in Johannesburg bepaald. Mandela's ex-vrouw eiste een buitenverblijf op in zijn thuisbasis Oostkaap. Mandela had zijn ex-vrouw Winnie niet in het testament staan... maar volgens haar werd het buitenverblijf haar beloofd... toen haar man in de gevangenis op Robben-eiland zat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft een reisrecord gebroken. Hij legde meer kilometers af tijdens zijn buitenlandse reizen dan al zijn voorgangers. In totaal vloog hij 1,7 miljoen kilometer sinds hij in 2013 aantrad. Dat is 1600 kilometer meer dan de oude recordhouder Condoleezza Rice. Zij was minister onder president George W. Bush. Kerry heeft niet de meeste landen bezocht. Dat deed zijn voorganger en huidige presidentskandidaat Hillary Clinton. Zij ging naar 112 landen en Kerry komt tot nu toe niet verder dan 80. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden. Overdag begint grijs. In de loop van de dag breekt de zon vaker door, maar kan er ook een bui vallen.